van der Linde met het NOS-journaal. In een woonzorgcentrum in Tilburg is vanavond een grote brand geweest. Het vuur is inmiddels uit. Er zijn drie mensen zwaar gewond geraakt. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het vuur begon bij een meterkast op de tweede verdieping. De brandweer is kamer voor kamer aan het controleren of er nog mensen binnen zijn. Uit voorzorg werden 200 mensen uit het gebouw gehaald. Zij zijn in de buurt opgevangen. Het is niet duidelijk of zij vanavond weer naar huis kunnen. Bij een terreuraanval op een ziekenhuis in Oost-Congo zijn gisteravond zeker 17 mensen vermoord. Dat zegt het regeringsleger tegen persbureau AP. Een islamitische terreurgroep heeft 11 vrouwen en 6 mannen gedood. Tegelijk werd ook een dorp in de buurt aangevallen. Over doden en gewonden daar is nog niets bekend. In het Portugese Albufeira is zeker één dode gevallen door extreme windstoten. Ook raakten tientallen mensen gewond. Volgens lokale media is de kustplaats waarschijnlijk getroffen door een tornado. Onder de slachtoffers zijn onder meer Portugezen, Spanjaarden en Britten. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft nog geen meldingen ontvangen van Nederlanders die in de problemen zijn gekomen. Ook België is nog niet zeker van een plek op het WK voetbal komende zomer. In de kwalificatiewedstrijd tegen Kazachstan werd met 1-1 gelijk gespeeld. De Belgen moeten dinsdag winnen van Liechtenstein om zich rechtstreeks te plaatsen. Wales en Noord-Macedonië doen ook nog mee om de groepswinst. Ook Nederland is nog niet zeker van een plekje op het WK. Oranje speelde gisteren gelijk tegen Polen. Als Nederland maandag minimaal gelijk speelt tegen Litouwen... dan is Oranje geplaatst voor het WK. Het weer, het blijft bewolkt met af en toe regen. Morgen begint de dag met regen, maar later klaart het vanuit het noorden op. Het wordt tussen de 7 en 10 graden.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 The rhythm of your night. This is the Nightwalk Main Stage with Mario Zanforth. 2100 till midnight on CFM. Celebrating 30 years of the hottest dance music radio listening to DJ Mario Sanford and DJ Malzo on CFM's Nightwalk Main Stage.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 Heel toepasselijk. Het, eh, het nummer gaat over deze show. Dus altijd leuk natuurlijk. Vriendelijk bedankt. Mag je altijd doen natuurlijk. Als je denkt van ik heb een leuke plaat. Stuur hem op. Zie je hem Zandvoort. Nightwalk mee steeds. Onderweg zo meteen een hoop lekkere muziek. Want dat gaan we natuurlijk draaien. Jouw warming-up voor jouw stapavond. En nu op de radio Kevin Saunders, Harry Romero, Reese en Santonio. Santonio <laughs> moet ik zeggen. ik maak er een hele mooie namen voor. Ik zal mijn leesbrilletje er even bij pakken. Je hoort hem nu op de radio, The Sound. Set your body free. your body free. don't back, show facts popping. Updates in the air, 10 years a night. Walk, we're here to declare. DJs in the mix, scratching up a storm. Saturday night's the night. We're keeping it warm, the lights flash. The crowd roars, hands in the sky. Zambot's alive, we're reaching for the high. Mario's voice cuts through, Mazel drops the beat. This is the moment where, where we need to be. Night walk main stage. crowd singing along to every single band. Mazel flips the track, Mario hypes it up. We're making memories in this party cup. Night walk 10, a legacy in the making. ZFM's the station that's got us shaking from the first beat drop to the last song's end. We're here to party, my friend, my friend. Lights flash, the crowd roars, hands in the sky. that record back. Mario's got the crowd yelling, yeah, that's that.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 Show facts, popping updates in the air. Ten years of night walk, we're here to declare. DJs in the mix, scratching up a storm. Saturday night's the night, we're keeping it warm. Lights flash, the crowd roars, hands in the sky. Zandvoort pumps it up. We're making memories in this party cup. Night walks in a legacy in the making. ZFM's the station that's got us shaking from the first beat drop to the last song's end. We're here to party, my friend, my friend. Lights flash, the crowd roars, hands in the sky. what's alive, we're reaching for the high. Mario's voice cuts through, muzzle drops the beat. This is the moment, we're where we need to be. Night walk, main stage, let the rhythm take control. Hip hop beats, see the time it's just begun. With Mario and Mars, oh, we're having too much fun. Nightwalk, main stage, feel the energy rise. Nog een plaatje van, eh, van de mannen die een plaatje van gemaakt hebben voor de radio. Ik vond hem wel heel toepasselijk. Uh, eh, CFM Zandvoort Nightwalk mee steeds. Afgelopen twee weken had ik... Eh, ja, hij was een beetje verkouden. Nou, ik ben nog steeds verkouden. Nog steeds last van het keeltje, maar het praten gaat alweer een stuk beter. Presenteren, hoe je het ook wil noemen. En Celia Romley, daar heb ik even nieuws over. Die viert haar 30-jarig jubileum als artiest met een show in de Avas Live. De 47-jarige zangeres staat op zaterdag 14 november en dat is pas volgend jaar, en voordat je denkt van... hé, hey, eh, weet je wel wat voor dag het is? Nee, volgende week, niet volgende week, maar volgend jaar 2026 op 14 november viert ze haar feestje in, uh, in Avas Live. 30-jarig jubileum. En het is natuurlijk een, eh, terugblik op haar carrière. Ik heb de afgelopen 30 jaar al zoveel moois mogen doen... maar een eigen show de Avas voelt wel als iets heel bijzonders, zegt uh, Ik kijk er enorm naar uit om alles vanaf begin tot nu samen te brengen in een show... en deze mijlpaal met iedereen te mogen vieren. En uh, neemt haar fans tijdens de avond mee op een reis door haar muzikale carrière... van haar doorbraak in 1996 met haar vertolking van Oletta Adams in de Soundmix Show... tot haar deelname aan het Eurovisie Songfestival in 1998 en 2007. En ook haar theatershows, televisiewerk, filmrollen en bijzondere samenwerkingen komen aan bod. En de kaartverkoop van het jubileumconcert is al gestart. Dus, eh, 30-jarig bestaan Zilia Rombly. En eh, techno-dj en producer Reinier Zonneveld... die gaat de Josti Band ondersteunen... bij het opzetten van een show voor de bevrijdingsfestivals van volgend jaar. Het orkest eh, werkt aan een optreden van 45 minuten... vol energie, emotie en uh, verbinding. Josti Band is een orkest bestaande uit mensen met een verstandelijke beperking... en is in mei een van de ambassadeurs van de vrijheid. En over de samenwerking met Zonneveld zegt de band... Reinier is een beroemde de DJ in een wereld die voor ons niet zo bekend is. we wilden op 5 mei een spectaculaire act neerzetten die alle mensen op de bevrijdingsfestivals aanspreekt. En Renier heeft daar veel ervaring mee, dus we zijn heel blij dat hij ons gaat helpen. Ja, en de 34-jarige Reinier Zorveld, momenteel de nummer 22 DJ in de DJ Mac Top 100, laat weten ontzettend veel zin te hebben in het project. Al sinds mijn jeugd ben ik een groot fan van het unieke concept dat zoveel mensen helpt. Door gewoon heerlijk muziek te maken. Dus eh, ja, de Jos die volgend jaar dus uh, in samenwerking met Reinier Zonneveld. En tot zover weer genoeg gelul, want ik ken wel een beetje presenteren. Maar eh, hè, de verkoudheid en de keelpijn, die houdt je bezig. Onderweg zometeen de Audio Horse en Angela Jones. Maar hier is die Andrea Tomai met House Music Never Ends. like time on a mood sequencer. It pulses under city lights and backstage dreams, where vinyl dust meets LED glow. Every kick is a heartbeat in 4-4. Every snare, a shimmer of neon soul. From unique basements to motor city lots, house music never ends. House music is not a genre override. And once you're plugged in, baby, there's no off switch. Just rise, release, repeat. House music never ends. House music never ends. music never ends. Your hookup to the hottest party vibes across the Netherlands FM. FM. eyes on me every time they come my way, trying to raid on my parade. Yeah. my life is my life is I got you out of yours. Don't be so mad. stage, DJ Mario Zanfort. fun in advanced dance music. Live at the Nightwalk main stage. van Samen met Jeremy Joshua met Make Me Feel. En ook hoor je nog Hugo en Solto met Jamaican. Bam Bam. Het is even tijd voor de party-update. Wat voor leuke feesten allemaal gaande. Op deze zaterdag 15 november 2025. En zoals al beginnen we eerst met Escape in Amsterdam. Wekelijks feestje Brainwash. Begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in de Escape in Amsterdam. En voor meer informatie check de website escape.nl. En natuurlijk de line-up die is in handen van onze eigen Raimundo. Onze eigen Zandvoortse Raimundo. Hij eh, maakt daar de line-up. Hij reserveert daar de, de DJ's. En hij draait zelf ook een moppie mee. Vanavond is Raimundo. Hij heeft vanavond uitgenodigd de Lanois, Technike en MC Heights. Vanavond dus in de Escape feestje Brainwash. En nog een feestje. Encore in de Melkweg in Amsterdam. Begint rond de klok van middernacht. En het is natuurlijk de home of hip-hop en RB. En voor meer informatie aan elkaar geschreven: Ancoraamsterdam.nl of melkweg.nl. En dan heb ik nog een feestje. Ja, vandaag eh, in de Gelderdoom. Paul Elstak viert zijn leven. Rainbow in the Sky. Eh, ik geloof alweer, eh, ja, wat zal het zijn? 25, 30 jaar geleden? Nou, hij heeft een feestje in de Gelderdoom. Maar ja, voordat je er bent is het alweer afgelopen. CFM antwoord, Nightwalk Baystage. Nu op de radio Divide Grooves met Alive. DJs in the mix. Deze deze. Het was de DJ Josh en Harry Romero met Celebrate Life En daarvoor Anthony Hart met So Deep. Er werd even tijd voor de Nightwalk Term. Welk plaats een erg populair in de clubs, op de streams, op de radio. En op de indoor festivals. Want eh, van de week stond ik op een outdoorfeestje. Het is koud. Het is echt niet te geloven. Wat kan het s'nachts koud zijn. In ieder geval deze week op 10. Boomski en Capter eh, Met Kepler moet ik zeggen. Broes. Nou, Jongens, waar is mijn leesbril? Na lang zoeken ligt die ergens op de grond. En dan gaat er een wereld voor je open. Ja, eh, ik, ik, ken er nog steeds niet aan wennen aan een leesbril. Boomski en eh, Kepler uit de UK met Get Down. Deze week op 9. Joe Roulette met No Hesitating. Op 8 Ruse en Ranger uh, Trucco met Needs or Loving. Op 7 Winter met Space Bomb, Space Jam. Op 6 Joshua Blue en Malief met The Edge of Life. Op 5 Mr. Belter Weasel en Roos met Ain't Nobody. Op 4 Roos en Ryan Nichols met Time Again. Op 3 deze week uh, Jay Loose met Control. Op 2 Teeth and Another met uh, Sound of You. En nog steeds op 1 populaire plaats. Op de radio, op de streams en op de feestjes en in de clubs. Prospa en Cosmo Kind met Love Songs. En die heb je al zo vaak gehoord. Ik heb andere muziek voor je. Revile House Project. Samen met Alexa Pearl en Nambi met Deeper Love. Een nummer wat ooit in de jaren 90 een grote hit was. Van eh, Clifford Cole. Luisterbaar. main stage. DJ Mario Zanfort.